van de tweede voorronde van de Robak dan wordt. Het is ook het tevens het einde van dit extra uur. Nou Menno, we hebben het eh, weer aardig eh, graag gedaan, toch? Ja, en volgende week hebben wij Toby van Bring on the Bloodshed in de studio.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 Carmen Verheul met het NOS Journaal. Het bedrijf Frisia Zout mag van minister Van der Hoeven extra zout winnen in Friesland in verband met het dreigende tekort aan strooisout. Rijkswaterstaat vreest dat er dit weekend niet genoeg zout is om de snelwegen bereikbaar te houden. De Friese Milieufederatie maakt zich zorgen over het milieu. De gevolgen van zoutwinning zijn jaren merkbaar. We kunnen beter een paar dagen wat voorzichtiger rijden, zegt de federatie. In Culemburg hebben zo'n 250 Molukse, Marokkaanse en autochtone Nederlanders een verzoeningstocht gehouden. Ook een deel van het gemeentebestuur liep mee. De tocht verliep rustig. De organisatie wilde met de tocht laten zien dat de bevolkingsgroepen nog wel degelijk naast elkaar kunnen leven. Met de oud en nieuw liep het in de Culemborgse wijk Terweide uit de hand. De Duitse ambassadeur is op 4 mei niet bij de nationale herdenking op de Dam. Ambassadeur Leuver zei in de documentaire serie De Oorlog dat niets een uitnodiging meer in de weg staat, nu de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland zo goed zijn. Maar nu zegt de ambassadeur samen met het comité 4 en 5 mei dat het een misverstand is. Het is een nationale herdenking waarbij geen buitenlanders worden uitgenodigd, zeggen ze. In België is vanavond om zeven uur op het spoor tussen Gent en Brussel een trein met duizend passagiers gestrand. Hij kwam in de problemen door een afgerukte bovenleiding. Die lag op de trein. De passagiers konden er pas twee uur later uit nadat de bovenleiding was weggehaald. De reizigers hadden geen verwarming en geen licht. Hulpdiensten deelden dekens en versnaperingen uit. Het weer in het noorden valt soms wat lichte sneeuw en het vriest matig tot streng. Lokaal is het zeer mistig. Morgen eerst alleen in het Waddengebied een sneeuwbui en later gaat het op meer plaatsen sneeuwen. blijft vriezen en de noordoostenwind trekt aan. Dit was het NOS. je hoort. ZFM Zandvoort. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is tell by your eyes that you probably ritme van Zandvoort. Zandvoort. tell you I'm the one for her. Cause she said I blow her mind. going to fight about this, okay? Paul, I think I told you.